Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een druk jaar voor de politie. Dat komt door een groot tekort aan agenten, vooral in de grote steden. Er is te veel werk voor te weinig mensen. De ME bijvoorbeeld heeft het razend druk, zegt de korpschef. De vele demonstraties die wij telkens moeten begeleiden. Dus we hebben heel veel ME-inzet nodig. Er zijn echt collega's die moeten vier, vijf weekenden achter elkaar ingezet worden in de ME. Daarnaast zien we ook toenemende dreigingen op personen. We moeten strafprocessen moeten wij bewaken en beveiligen. En ook dat heeft een enorm effect op de politie en op onze werkdruk tekort is, als het goed is, over ongeveer drie jaar opgelost. Dan zijn er weer een hoop nieuwe agenten opgeleid. Wopke Hoekstra is nog maar een paar dagen minister van Buitenlandse Zaken... maar nu al is hij aan huis gekluisterd met corona. Gisteren ging hij in quarantaine na een positieve test van een van zijn kinderen... en nu heeft hij het virus zelf te pakken. Dinsdag was Hoekstra nog in Brussel voor zijn eerste reis in zijn nieuwe functie. Hij sprak daar onder meer met zijn Belgische collega en de buitenlandchef van de EU... De Engelse rivieren zijn smerig, dat zegt een Britse onderzoekscommissie. Het is een chemische cocktail van rioolwater, drijfmest en plastic... veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen op de waterzuivering. Waterbedrijven lozen regelmatig vuil afvalwater in rivieren... De onderzoekers zeggen dat er daardoor riffen van natte doekjes en schoonmaakmiddelen in de rivieren ontstaan. Zo'n 500 mensen hebben gisteravond meegelopen met een herdenkingswandeling voor Sam van 17. Die jongen fietste vorige week van een feestje naar huis, maar belandde in het water en verdronk. Deze vrouw liep ook mee. Ik kende Sam eh, niet, maar ehm, ja, ik vind het, eh, het is echt verschrikkelijk, het breekt je hart. De wandeling begon bij station Heemstede-Aardenhout en eindigde op de plek in Haarlem waar Sam werd gevonden. Het weer nog. Pas op als je vanochtend de weg op moet, want het kan opnieuw flink misten. Vooral in het zuiden kan die vandaag blijven hangen en wordt het max een graad of 4. In het noorden breekt de zon wel door. Daar kan het 8 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn twee rijstroken dicht door een afgevallen lading beton. Daarom staat er een file op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein bij knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer stilstaand verkeer. Omrijden kan via de A9. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en Rotterpolderplein 5 kilometer file. A7 Horen-Zaanstad 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Averhoorn en afrit Zaandijk.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 And charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You'd be in paradise and put up a fucking lie. now they pay paradise to put up a fucking lie screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking lot. shown us. Shout out, shout out for someone to There's nobody left but the two of us. if we could say that we made it?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 De meest betrokken ministers van het nieuwe kabinet overleggen vanaf half tien vanochtend in het Katshuis over de coronamaatregelen. Gisteren heeft het Outbreak Management Team daarover een advies gegeven. En de Servische tennisser Novak Djokovic is gewoon ingelood voor het Australian Open. Toch is nog steeds niet zeker of hij wel mag deelnemen. Het bewijs dat Djokovic bij zich droeg dat hij recent een coronabesmetting had doorgemaakt... bleek niet voldoende voor een medische vrijstelling. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met mist, vooral in het oosten in het zuiden kan die hardnekkig zijn.